Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In crisis. Wethouder Schreier van Sociale Zaken overweegt uit het college van BMW te stappen. Hij is niet eens met de andere leden van het college en zijn eigen partij, de PvdA. Die willen ruim 100 miljoen euro bezuinigen op het armoedebeleid en de bijstand. Met dat geld moet het gat in de begroting van de bijstand worden gedicht. Schreier vindt 100 miljoen euro het maximum. De wethouder zegt dat hij niet de verantwoordelijkheid wil nemen voor nog meer bezuinigingen, omdat anders zijn geloofwaardigheid bij de kiezers in het geding komt. Het aantal verkochte koopwoningen lag vorige maand 9% lager dan een jaar geleden. Er werden zo'n 10.000 huizen verkocht. Vooral appartementen wisselden volgens de cijfers van het kadaster niet vaak van eigenaar. De verkoop van vrijstaande woningen is wel licht gestegen. De daling was het grootst in Flevoland. Daar werden ruim 16% minder huizen verkocht dan in april vorig jaar. De in opspraak geraakte IMF-topman Strauss-Kaan krijgt mogelijk nog een rechtszaak aan zijn broek. Strauss-Kaan is in New York verwikkeld in een aanrandingszaak. Nu dreigt ook een Franse schrijfster aangifte te doen van aanranding. Dat zou jaren geleden zijn gebeurd toen ze de voormalige minister wilde interviewen. De zaak kwam in 2007 in de publiciteit, maar tot een aangifte is het nooit gekomen. Strauss-Kaan is in New York aangehouden omdat hij een kamermeisje van een hotel zou hebben aangerand. Rond de huldiging van Ajax op het Museumplein in Amsterdam zijn gisteren 62 mensen aangehouden. Daarvan zitten er 42 nog vast, de meeste wegens openlijke geweldpleging. Grootschalige rellen zijn uitgebleven, maar de ME heeft wel een aantal charges uitgevoerd. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam is over het algemeen tevreden over het verloop van de huldiging. Het weer bewolkt en vooral in het noordoosten nog wat regen. Later wordt het droog en klaart het in het zuiden mogelijk op. door de graad of 16. Morgen wisselend bewolkt en in het noorden wat regen. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen een file op de A2 Amsterdam naar Den Bosch.